Waterwalgemoed met het RWS Journaal. De Amerikaanse president heeft Neil Gorsuch genomineerd voor het Hoge Rechtshof. Daarmee zou het hof weer uit vijf conservatieve opperrechters bestaan en vier progressieve. Trump mag iemand nomineren omdat er vorig jaar een opperrechter overleed. Obama kwam toen ook met een kandidaat, maar die werd tegengehouden door de Republikeinen. En de Democraten willen nu Trumps kandidaat tegenhouden. Een politieman in Limburg is ontslagen omdat hij tijdens werktijd webcamseks had met een vrouw van wie hij dacht dat ze 17 jaar was. De zaak kwam aan het rollen door misdaadjournalist Peter R. Vries, die de beelden in handen kreeg en maandenlang onderzoek deed. Daarna stapte hij naar de politie. De agent had via een datingsite contact met de vrouw. Ze is meerderjarig, maar deed alsof ze 17 was. De korpschef van de politie in Limburg zei in RTL Late Night dat de agent zich schandelijk heeft gedragen. De gemeente Rotterdam straft negen ambtenaren vanwege de fraude bij voormalig poppodium Waterfront. De uitbater mocht het gebouw voor 3 ton verbouwen, maar diende voor meer dan 8 miljoen euro aan rekeningen in. De negen ambtenaren grepen niet in, hun wordt plichtsverzuim verweten. De gemeente heeft aangifte tegen de uitbater gedaan, die zaak loopt nog. Op de luchthaven van Curaçao hebben boze passagiers vernielingen aangericht en met meubilair gegooid. Ze waren boos vanwege de zoveelste annulering van een vlucht van Insel Air, omdat er geen vliegtuig was. De maatschappij kampt met achterstallig onderhoud aan de toestellen die daarom niet mogen vliegen. Op Curaçao varen, vallen daarom al tijden vluchten uit of vertrekken met grote vertraging. Het weer nog. Vannacht is het grotendeels bewolkt, al kan het soms even opklaren. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. In het noordoosten is in de ochtend de zon misschien nog even te zien. Verder is het bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten licht regenen. Het wordt overdag zo'n 7 graden. Donderdag en vrijdag is het nog een paar graden zachter.